Wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je zak. Willem, wat wou je nou beginnen? maar ergens heen. En zing het maar. Willem, je moet eens wat verdienen. Je staat zonder benzine. Zit je daar niet mee? Nee, nee, nee. Willem, dan moet je verder lopen. zijn dat voor verdrietjes? De wereld zit vol liedjes. Willem, kom op. Willem, wat heb je grote handen? Een bek vol gouden tanden. Geen stuiver in je zak. prophecy.